9 uur. Dit is al Negens met het NOS-journaal. In het klimaatverdrag van Parijs is twee jaar geleden afgesproken dat er zo'n instituut zou komen. Het gaat kennis bundelen en wil ervoor zorgen dat landen zich beter kunnen wapenen tegen de opwarming van de aarde. De Verenigde Staten blijven de NAVO stevig ondersteunen. Dat heeft president Trump verzekerd in een telefoongesprek met NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Wel herhaalde Trump dat hij vindt dat de kosten van de gezamenlijke defensie eerlijker onder de bondgenoten moeten worden verdeeld. De twee spraken ook over de strijd tegen terreur en over het oplaaiende geweld in het oosten van Oekraïne. Beide zeiden uit te zien naar een ontmoeting tijdens de NAVO-top in Brussel eind mei. Trump bezoekt dan ook de economische G7-top op Sicilië. 7% van de priesters in Australië heeft zich tussen 1950 en 2015 schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van de Australische overheid. In sommige regio's is meer dan 40% van de priesters beschuldigd van kindermisbruik. Eerder bleek uit onderzoek in onder meer Amerika, Duitsland en Nederland... dat er in de katholieke kerk jarenlang misbruik is gepleegd. Een op de 15 jongeren heeft wel eens een pikante foto van zichzelf naar iemand anders gestuurd, blijkt uit een peiling. Vooral jongeren van 16 en 17 doen aan sexting. Bijna 40% van die groep heeft wel eens de vraag gekregen om een seksueel getinte foto van zichzelf te maken. Het weer het blijft bewolkt, met af en toe wat motregen vandaag. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen eerst regen in het zuidwesten en westen, later ook in de rest van het land. Later in de week wordt het kouder en gaat het s'nachts weer vriezen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging nog op de A2 Den Bosch-Amsterdam... tussen Utrecht en knooppunt Holendrecht na een ongeluk... Vanuit Den Haag naar Amsterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Leidsendam en Burgerveen. Er is bijna een uur vertraging. Bij het knooppunt is de rechte rijstrook dicht. Richting Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knopen meer over 8 kilometer. Op de A10 knooppunt Koenplein Watergraafsmeer 9 kilometer tussen knooppunt Koenplein en Amsterdam buiten Veldert. Er is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag naar Utrecht A12 tussen Den Haag Centrum en Prins Klausplein 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via Wassenaar en Leidsendam of de N44 en de N14.